meldt het ministerie van Economische Zaken. Eind juli moet duidelijk worden of het haalbaar is. Het staatstoezicht op de mijnen adviseerde eerder al om zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub te gaan. De leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam... die sinds woensdag op een eindexamenuitslag wachten... moeten zeker nog tot morgen geduld hebben. Mogelijk duurt het zelfs nog langer. Dat heeft de schoolleiding laten weten aan de 77 leerlingen en hun ouders. Vorige week kwam er buiten dat toetsen die meetellen voor het eindcijfer... op de school mogelijk nooit zijn geregistreerd of gemaakt. Bij een meubelzaak in Berkel en Roderijs is een grote brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het bedrijventerrein ligt naast een woonwijk. Inwoners hebben via een NL-alert het advies gekregen om ramen en deuren dicht te houden. De Randstadrail tussen Den Haag en Rotterdam is stilgelegd. Landen in de eurozone die het niet zo nauw nemen met de begrotingsregels... moeten harder worden aangepakt, staat in een advies dat de Raad van State heeft opgesteld. De Tweede Kamer had om het advies gevraagd. De Raad van State zegt verder dat er landen zijn die te weinig hervormingen doorvoeren. Zo zou Nederland meer kunnen doen aan het risico dat onze economie loopt... door de relatief hoge hypotheekschulden. Nederlandse schepen die naar de Golf van Oman varen... hoeven geen extra maatregelen te nemen. Het veiligheidsniveau blijft ook na de aanslagen op olietankers gelijk. Dat blijkt na overleg tussen de reders, defensie en buitenlandse zaken. Nederland sluit zich niet aan bij de Amerikaanse beschuldiging... dat Iran achter de aanvallen zit. Minister Blok zegt dat hij daar geen informatie over heeft. Het weer, ook morgen zon en stapelwolken en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 23 tot 29 graden. Mogelijk valt er in de middag langs de oostgrens een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De eerste files rond Noord-Holland beginnen alweer voorzichtig op te lossen. Het zijn er nog 17 en zijn er drie die wat meer vertraging geven.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 We hebben nog hele lekkere country muziek voor je. We gaan nog even greep doen in de e-mailbox. Americana is er en Bluegrass uiteraard. En over Americana gesproken. Deze formatie komt uit Peoria, Illinois. The Way Down Wanderers and the Principles of Salt. I'm too stressed and I repress Saying all that's on my mind But you led me and you get me. So let's just leave it all behind. I packed my dusty old guitar and I canceled all my credit cards. I had to run and change my name. I think I missed the rapture, else somebody snatcher. her taking me You Wanderers and the Principles of Salt. We kregen ook een e-mail op info.nashvilleradio.nl uit Engeland van David Quinn Jones. Hij had een aantal nummers naar ons toegestuurd en vroeg ons ernaar te luisteren of er iets tussen zat wat we in de show wilden gaan draaien. Nou, dat wilden we zeker. We hebben er eentje uitgekozen en die heet... Throw me in at the deep end, baby. See if we sink swim. Throw me in at the deep end, baby. the deep end, baby. See if dat was David Gwynne Jones en Throw Me In at the Deep End. Het is tijd geworden voor de Nashville Spiegelplaat. Het origineel is uit 1965. Toen werd het door Roger Miller op de plaat gezet. Die een jaar later daar nog zelfs vijf Grammys voor won. Jaartje later in 1966 maakte Tennessee Ernie Ford er ook zijn versie van.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 No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, uh, but two hours of pushing broom buys a Dit is de Nashville Spiegelplaat. Trailer for sale or rent. Room to let 50 cents. No phone, no pool, no pets.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 Dat docht mij denken ontverlienen. We wienen doe, maar krijgt een ster is hier maar of wat jou dan. We winnen jou en alles goed. Ik wil graag. Veel zeggen we altijd dat we ook country uit Nederland draaien. Nou, dat doen we zeker. Dit was op Fries Blanket on the Ground van Country Wietske. En dat heet dan Tekken van het bed. En dat was speciaal voor mijn radiocollega Ninka en mijn beste vriendin Mirjam. Deze was voor jullie. We gaan verder met Bluegrass. Hier is Irene Kelly en de Bluegrass Radio. what's on my mind. Like you Dat was Bluegrass van Irene Kelly en de Bluegrass Radio. Er zijn van die nummers die je bij de eerste klanken al gelijk doet eh, denken van...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 Your voice, it tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year. Might be the answer to this hillbilly I think in the Voila an American dream where we can travel, girl, without any means. like that sound It goes so easy with that rain falling down Classic. hearts like you are blessed. It doesn't matter if it's a king or a queen, does it? I guess you got a joker playing that poker. Know what I see? You better wise up, but wiser wise up, but wiser. Well, I'm not your supervisor, but you could be nicer. What you need needed, a professional advisor. You better wise up. She says drinking is better with friends that you know then again, she's not a social drinker. Baby, you keep driving too hard on those clubs. I guess you're a player. You got a chip and a chair, but your head is elsewhere. Are you all in here? wiser, but you could be nicer. What you need is a professional advisor. You better wise up Dat was de nieuwe single van Steffen Jacobsen uit Noorwegen... die we van de week ook in de e-mailbox binnenkregen. was Wise Up, But Wiser. De Hot Club of Cowtown is een Amerikaans trio... wat onder andere western swing maakt... en ze bestaan al sinds 1997. Dit is When You Awake. When you awake, you will remember everything. You will be hanging on a string from your... When you believe, you will really only soul that you were born with to grow old and never know. All he told me, I'm a fool. So I walked on down the road a mile, went to the house that brings a smile. Sat upon my grandpa's knee. What do you think that he said to me? When you awake, you will remember everything go straight to the right Use your days and save your nights Careful where you step and watch what you eat Sleep with the light and you got it beat When you awake you will remember everything You will be hanging on a string From your when you Well, you warned me. It's a mean old world. The street don't greet you, yes, it's true. What am I supposed to do? Read the writing on the wall. I heard it when I was very small. When you awake, you will read. sure gonna love one another. You may be right or you might be wrong. I ain't gonna worry all day long. Snow's gonna come and the frost's gonna bite. My old car froze up last night. Ain't no reason to hang my It would do any good. I'd stand on the run. kill the lights in the driveway. Walk you to your door and kiss you in the porch light like a gentleman. Or we could chase a little magic before the sun comes up. Oh, girl, there ain't no reason we gotta rush. Let's make this night move a little bit slower, girl, and take another lap. life like that in the moonlight Let you call every shot in the dark Like a gentleman I love it what you do to me So let it linger on Let your kiss fall a little bit Slower girl and take another lap dat was Slower. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. En dat is deze keer This One's For You van Luke Combs. Achter elkaar When It Rains, It Pours en daarna Beautiful Crazy. Dit is het Nashville Spotlight album. Sunday morning, man, she woke up fighting mad. Bitching and moaning. album. Her day starts with a coffee that she drives me wild. And she drives me wild. her to Nashville Country Radio, your weekly dose of country. gingen terug naar 1985. En dat deden we met het album The Things That Matter van Vince Gill. En je hoorde de Oklahoma Borderline. Het is tijd geworden voor New Country. Brandley Gilbert en Lindsay L met een nieuwe single What Happens in a Small Town. job to clear my head. Cause everything I pass puts you back in it. You were done, moving on. But you can't be too far gone. Cause what happens in a small town stays in a small town. Het zit er weer op. Nashville Country Radio is klaar. Maar volgende week zijn we er uiteraard weer. Kijk even op www.nashvilleradio.nl als je wilt weten waar en wanneer we te beluisteren zijn. We sluiten de show af met Bluegrass van de formatie Lonesome River Band.